Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval op een stad in het noorden van Gaza... zijn zeker 73 mensen om het leven gekomen. Dat melden persbureaus op basis van de informatie van Hamas. Een wooncomplex en meerdere huizen zouden zijn geraakt. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger ligt het dodental van de aanval lager. De aantallen zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Het gebied waar de aanval plaatsvond ligt al zo'n twee weken onder vuur... Israël zegt te willen voorkomen dat Hamas zich daar hergroepeert. Bij een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia... zijn zeven mensen om het leven gekomen toen een aanlegstijger van een veerboot instortte. Zeker twintig mensen kwamen in het water terecht. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En hulpdiensten zoeken nog in het water naar slachtoffers. Hoe de aanlegplaats het kon begeven is nog niet duidelijk. Op het moment van het ongeluk was het druk op Sapelo Island... vanwege een jaarlijkse viering van de cultuur van de lokale bewoners. Martin Garrix is opnieuw uitgeroepen tot de populairste DJ van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag plaatste de 28-jarige Nederlander op de eerste plek van hun top 100... die gisteravond werd bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event. Het is de vijfde keer dat Garrix bovenaan de lijst staat. Vorig jaar was de Franse David Guetta de populairste DJ. In de top 10 staan nog twee andere Nederlanders... Armin van Buren op de zesde plek en Afrojack op zeven. Max Verstappen start vanavond als tweede bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lando Norris veroverde bij de kwalificatiewedstrijd pole position. Verstappen was goed op weg, maar werd tegengehouden door een crash van Mercedes-rijder George Russell. Het weer eerst droog bij een mix van wolken en zon. Later op de dag trekt er vanuit het zuidwesten wat regen over het land.